uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn zorgen over de toegenomen spanningen in de samenleving als gevolg van corona. Dat zei voorzitter Bruls. De burgemeesters overlegden met demissionair minister Grapperhaus over de polarisatie. Het ging daarbij vooral om de lange termijn en minder over concrete maatregelen. In Den Haag zijn een dode en een gewonde gevallen bij een steekincident. Ze werden gevonden in een woning in de rivierenbuurt. Onbekend is nog wat er precies is gebeurd. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. In New York is het proces begonnen tegen Ghislaine Maxwell. Die wordt gezien als rechterhand van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens de aanklager speelde de Britse vrouw een cruciale rol bij het misbruik door Epstein... die in 2019 in zijn cel zelfmoord pleegde. Maxwell wordt verdacht van het ronselen van kwetsbare minderjarige meisjes... en ook zou ze aan het misbruik hebben meegedaan... De 59-jarige Maxwell zegt dat ze onschuldig is. Het Spaans-Portugese stel dat zondag vertrok uit een quarantainehotel in Batuverdorp... heeft zich van begin af aan verzet tegen de beperkingen. Dat zegt de burgemeester. De twee zouden in het hotel voor overlast hebben gezorgd. Ze werden aangehouden in een vliegtuig dat op het punt stond naar Spanje te vertrekken. De vrouw was positief getest op corona. Tegen RTL Nieuws zei ze te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de PCR-test... De twee zitten nu in verplichte isolatie in een ziekenhuis. Viviane Miedema en Lieke Martens hebben niet de gouden bal gewonnen. Ze eindigden als vierde en vijfde. De prestigieuze prijs van een Frans voetbaltijdschrift ging naar de Spaanse Alexia Putellas.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 je boos bent. En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt. Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen. Je wil naar boven, yeah. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek, je raakt me nog steeds. Bueno, no imaginas que me encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah Doe nou niet nog steeds een kus in mijn nek. Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Como me gusta mi así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta mi así, como te gusta a ti así.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 Why they on me? I'm flying Slippin' sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, mine rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat I took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Duini. Yeah. Oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong.